7 uur. Gert Kluk met het NOS Journaal. Mensen die verslaafd zijn aan roken moeten vanuit het basispakket een vergoeding krijgen... om in een kliniek van de verslaving af te komen. Dat schrijft de verslavingsarts aan de Tweede Kamer. Volgens hem moeten sommige rokers, net als drank- en drugsverslaafden... gespecialiseerde hulp kunnen krijgen. Zorgverzekeraars Nederland juicht het voorstel toe... maar zegt wel dat de overheid over de inhoud van het basispakket gaat. Steeds meer bedrijven stappen over op elektrische auto's voor hun medewerkers. Dat blijkt uit een inventarisatie van de NOS onder de drie grootste leasemaatschappijen in Nederland. Om aan de vraag te kunnen voldoen kocht de leasemaatschappij vorig jaar 13.000 elektrische auto's, bijna vier keer zoveel als in 2017. Die toenemende populariteit veroorzaakt wel een probleem. Het aanbod van elektrische auto's is nog zo beperkt dat de wachttijd soms wel een jaar is. Het RIVM wil dat er onderzoek wordt gedaan naar de gezondheidseffecten van biomassa. Er zijn vooral zorgen over de uitstoot van fijnstof. In Nederland zijn er nu 42 centrales die biomassa verstoken... en er zijn plannen om nog eens 20 te bouwen. Er komt al een onderzoek naar de milieuwinst van biomassa. Het RIVM wil dat daarin ook de luchtkwaliteit en de gezondheid worden meegenomen. Het kabinet trekt extra geld uit voor het onderwijs, melden bronnen in Den Haag. In de voorjaarsnota zou staan dat er structureel 100 miljoen euro per jaar bijkomt... plus de komende vijf jaar nog eens 90 tot 100 miljoen euro per jaar. Het kabinet wil wat financiële zekerheid bieden... in de hoop dat scholen dan bereid zijn hun ruime reserves aan te spreken. De verkiezingen in Spanje zijn gewonnen door de Sociaaldemocraten van premier Sanchez. Zijn partij groeit van 23 naar ongeveer 29 procent van de stemmen. Of hij kan regeren is de vraag, want voor een linkse meerderheid... is hij opnieuw aangewezen op samenwerking met Catalaanse separatisten. Het weer, eerst kans op mistbanken, daarna geregeld zon. Later betrekt het van het noordoosten en valt er hier en daar wat motregen. Het wordt 13 tot 16 graden. Morgen eerst veel bewolking, smiddags vooral in het binnenland meer zon... en 14 tot 18 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is even de hart van de ANWB. Op de A7 Zurich richting Hoorn tussen Breesandijk en Den Oever 10 minuten vertraging. A10 tussen Zeeburg en Amsterdam over Amstel richting Utrecht een kwartier vertraging. In 3 kilometer file.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 my cry I am, said I. other day, staring out of my window, thinking about tomorrow, wishing things were clear. No need to run. torment, my sorrow is bound to disappear. Sometimes I tell my make it through another day. I need a way to find the truth within me. Accept the fact that I love you. they say it doesn't kill you, makes you stronger. I must have the heart of a lion, sifting through love's remains. Sometimes I tell my And then I have to face the emptiness I feel inside without you.